1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem heeft Alexis Tsipras gefeliciteerd... met het winnen van de Griekse parlementsverkiezingen. Ik hoop dat er snel een regering wordt gevormd met een stevig mandaat... om door te gaan met de hervormingen, schrijft Dijsselbloem op Twitter. Als voorzitter van de Eurogroep heeft Dijsselbloem binnenkort weer te maken met Tsipras. Die schreef de verkiezingen uit omdat hij oneenigheid had in zijn eigen partij... over de afspraken met de EU en het IMF. Voor de Colombiaanse kust is een Nederlandse vrouw van 54 op een zeiljacht overvallen en vermoord door piraten, dat schrijven Colombiaanse media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er een vrouw is omgekomen, maar kan nog niet zeggen dat ze is vermoord. Volgens Colombiaanse media zouden zes gemaskerde mannen de vrouw hebben aangevallen terwijl haar man in de badkamer was. Ze zouden er met omgerekend 60 euro vandoor zijn gegaan. In Stockholm is een concert van U2 afgelast. Er zou een man met een wapen op het terrein van de concerthal hebben rondgelopen. Toen de politie het gebouw ontruimde brak er paniek uit in de concerthal. De eerste band meldt op Twitter dat het concert is uitgesteld naar dinsdagavond. Vorige week trad U2 nog vier keer op in Nederland. En een door Nelson Mandela gesigneerde menukaart van het restaurant van de Tweede Kamer heeft bij een online veiling zo'n 3000 euro opgeleverd. De koper is iemand uit Zwitserland. Mandela bezocht de Tweede Kamer in 1994, vlak voor hij gekozen werd als eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Mandela had toen onder meer gebakken tongfilet met aardappels en venkel. Het weer. Het is droog. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 10 graden. Lokaal is er ook kans op mist. Morgen in het westen en noorden een enkele bui.